Dag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. In het noorden van Marokko zijn vannacht zeker 19 mensen om het leven gekomen... bij het instorten van twee gebouwen. 16 anderen raakten gewond. De gebouwen die stonden in de stad Ves in een dichtbevolkt gebied met veel verouderde huizen, zegt correspondent Samira Jadir. ze zijn nog steeds volop aan het zoeken naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Eh, op beelden zie je ook dat gewone eh, mensen of gewone burgers de hulpdiensten helpen. Eh, dus dat is allemaal nog, nog steeds bezig. De twee ingestorte gebouwen waren vier hoog en volgens lokale media woonden daar acht gezinnen. Onder de doden zijn ook kinderen. De Universiteit van Utrecht gaat aangifte doen tegen studenten die een gebouw bezet houden. Dikke week geleden ging de groep naar binnen. Ze vinden dat de Unie alle banden met Israël moet verbreken vanwege de oorlog in Gaza. Bestuur maakt zich zorgen over de veiligheid binnen en zegt dat de bezetting veel impact heeft op het onderwijs. Daarom doen ze nu dus aangifte tegen de bezetters. In de Tweede Kamer gaat het over de formatie. Informateur Buma schrijft in zijn eindverslag dat drie partijen wat hem betreft verder kunnen gaan praten... om uiteindelijk tot een nieuw kabinet te komen, een minderheidskabinet. D66 en het CDA plus de VVD. voor de volgende ronde moet ook een nieuwe informateur worden aangesteld. En als het aan D66 ligt, dan wordt dat Rianne Letschert. En het is een spannende dag voor pizzapuristen, lasagneliefhebbers en fusiefanaten, Want UNESCO maakt eh, bekend of de Italiaanse keuken werelderfgoed wordt. Premier Meloni die heeft daar flink voor gelobbyd. Luca is eigenaar van het beste Italiaanse restaurant van Nederland in Haarlem. Hij hoopt natuurlijk ook dat zijn keuken deze bijzondere titel krijgt. Vooral omdat eten echt een traditie is. Die traditie in Italië is ja, overal anders. Hè? Want Italië is een vrij groot land. Je hebt twintig regio's. En in elke, eh, elke regio maken ze, hebben ze een iets andere keuken. Uh, maar uh, het gemeengoed is dat ze overal ja, van de essentie uitgaan... dat ze met weinig iets moois proberen te maken. Het weer nog grijs met in het binnenland wat regen. Daarna wordt het droog. Zijn vanuit het westen tussen de wolken door ook wat opklaringen met zon. Blijft zacht met 12 of max 13 graden.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 februari hebben ze een factuur... en dat is bij Pluspunt Zandvoort... voor een badinmedewerker voor 5 uur per week. Liefst in de ochtend en op oproepbasis en vakanties. Wil jij jouw sociale vaardigheden inzetten... mensen ontmoeten, te woord staan, helpen... onderdeel zijn van een leuk team... je bent goed in plannen en je kunt overweg met de computer... een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving... met betrokken collega's... Met jaarlijkse uitnodiging voor het fooiefeest kerstborrel, lintjesregen en natuurlijk een kerstcadeau. Deskundigheid, bevordering en informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt je het leuk om als vrijwillige baliemedewerker te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via het e-mailadres p.honer en het spel je H-O-H-N-E-R at pluspuntzandvoort.nl voor een gesprek over de mogelijkheden binnen Pluspunt. Ja, het lijkt me een hele leuke. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Mijn 3 vandaag gaat over Harold George Belafonte. En die is geboren in 1927, helaas overleden in 2023. En dat was een Amerikaanse zanger en acteur. Hij kreeg de bijnaam King of Calypso... omdat hij de calypso-muziek internationaal bekendheid gaf. Hij werd bekend met zijn hit Bananabootsong... en zijn werk als UNICEF-administrateur. Belafonte werd met, werd met Balafantari als achternaam geboren in New York en groeide op in Harlem. Zijn geboortenaam was afkomstig van zijn Nederlands-Joodse grootvader Bellifonte. Deze was naar de Caribbean geëmigreerd en later is de spelling bijgesteld tot Belafonte. Ik ga voor u draaien Matilda, natuurlijk de bananenbootzong, een Island in the Sun. Veel plezier. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela.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 Matilda, Matilda, I'm feeling such pain. Everybody, Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, take me money and run Venezuela. oh. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we one go home. Live six foot, seven foot, eight foot bunch. Daylight come and we one go home. Six foot, seven foot, eight foot bunch. Daylight come and we one go home. Day is a day. Oh. Daylight come and we want Saturday, Daylight come and they want go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we want go home. Live six foot, seven foot, eight foot bunch. Daylight come and we want go home. Six foot, seven foot, eight Daylight come and we want Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Day-o, day-o. Daylight come and me want go home. musette, musette, musette, musette, musette. at the waterside, casting nets at the surging tide. van de King of Calypso naar de Conway Dance Band. En we blijven op een eiland en we houden nog steeds van de zon. Sun of Jamaica. when I was a young boy. Mutiny on the bounty staring my iron man Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream, a dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies, and beautiful warm hearted girls love Jamaica, the dream. as I grew older, this burning desire became so strong that I bought me a ticket to fly over. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can Save up every dime And one day I'll return Come back home to you And then I'll stay forever Forever Son of Jamaica The dream In Pluspunt, locatiecentrum, de blauwe tram... kunt u een biljartje leggen. En dat kan ook vanmiddag tot drie uur. Ja, in de grote zaal staat een biljart. Iedereen is van harte welkom. Het biljarten is mogelijk op werkdagen, op wisselende tijden... maar u kan even eventueel informeren bij telefoonnummer 574 0330... En de afspraken en de betalingen vaste deelnemers graag op de eerste vrijdag van de maand. Tussen 12 en 2 uur voor de hele maand. De maandelijkse betaling bedraagt 10 euro voor één keer per week biljarten. Dus voor twee keer in de week, ja, dat is logisch, 20 euro. Dit bedrag is exclusief koffie of thee. Bij school kunt u terecht voor koffie en thee. Op maandag is school wel gesloten. Ja. We gaan door naar drukwerk, een Nederlandstalige. Je loog tegen mij. Toen ik thuis kwam, dan was er geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het bak. Hij loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht, dat ik helemaal blind was. Zes, Ga denk je dat je man kan?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 Mail naar Paulien via p.honor.plus.zandvoort.nl En wat zeggen dan? I don't want to forget you. Jim Reeves. I know that I won't forget you For I've loved you too much for too long love you till the breath in my body is gone.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 All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Ja, dit waren natuurlijk de Beatles. Ik denk dat u mijn verhaaltje <laughs> niet meegekregen hebt. Want we hadden een probleem met een schakelaartje. Maar goed, dat maakt niet uit. Dit waren duidelijk de Beatles met Yesterday. Ja, en als je afhankelijk bent van een, eh, van een mengtafel... dan ben je net een poppet aan een string. Sandy Show. say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground. puppet on a string. I may win on the roundabout, then I lose on the swings. In or out, there is never a doubt. a puppet string. Morgen zijn ze er weer, de breikunstenaars.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 Gemaakte spulletjes zijn ook te koop en de opbrengst gaat één keer per jaar naar een goed doel. Meer informatie? Neem contact op met de balie van Pluspunt via telefoonnummer 5740330. Of loop gezellig eens lekker binnen. En het is donderdag van 2 tot 4 uur. En als ik naar buiten kijk, dan zie ik de zon. Ja, en daar zingt Bob Marley over. Sun is shining. dit was Bob Marley. Ja, dat was een lekkertje. Uh, we gaan door met George McRae. Rock Your Baby. We gaan door met Roxette. Listen to your heart. listen to your heart. we gaan nu weer naar de laatste van, deze, van dit uur dan. Volgende, volgende uur ben ik er natuurlijk weer, uiteraard. Na het nieuws en de boodschappen.